4 uur, onderduif Nederwit met het NOS-journaal. In de noordelijke Mexicaanse stad Tamaulipas is een massagraf gevonden met meer dan 40 lichamen erin. Dat aantal kan nog oplopen, want de opgravingen zijn nog bezig. Wie erachter zit is nog niet duidelijk. De plek van het massagraf ligt niet ver van de plaats waar vorig jaar augustus 72 stoffelijke overschotten werden ontdekt. Dat waren immigranten die waren vermoord door het beruchte Zetas drugskartel. De immigranten zouden hebben geweigerd om drugs te smokkelen voor de bende. Mexico is al tijden in de greep van een gewelddadige drugsoorlog... waarbij al duizenden doden zijn gevallen. De Groningse politie en gemeente hebben het huis van het meisje van 12... dat vorige week een baby kreeg, laten leeghalen. Een verhuisbedrijf heeft alle spullen de afgelopen avond... uit haar ouderlijk huis gehaald. Ook zijn de ramen dichtgetimmerd. De politie en gemeente hopen dat het pand nu geen doelwit meer is van vernielingen. Vorige nacht was het woord pedo op de gevel geklad en waren ramen ingegooid. Het meisje van 12 beviel tijdens een schoolexcursie van een dochter. Haar vader is aangehouden. Hij is vermoedelijk de verwekker van het kind. Het Japanse energiebedrijf TEPCO pompt stikstof in een van de reactoren in Fukushima. Het gas moet voorkomen dat zich een nieuwe waterstofexplosie voordoet. Het inspuiten van voldoende stikstof kan enkele dagen duren. Volgens de Japanse regering is er geen direct gevaar voor een explosie... maar pompen ze de stikstof in reactor nummer 1 uit voorzorg. Als het succes heeft, wordt hetzelfde gedaan bij reactor 2 en 3. De koelsystemen van de reactoren werken niet meer sinds de aardbeving van een maand geleden.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 Goeie nacht allemaal. Je luistert naar de nacht klinkt anders hier bij de VARA op Radio 1. En wat je hoorde, dat was eh, met een Vlaams accent gezongen. De stem van Eva de Rover, eh, de keizer van de nacht dus. De derde uur, de nacht klinkt anders bij de Vara op Radio 1... met ook in dit uur weer een live track. En deze keer ga je live muziek horen van de singer-songwriter Shane Alexander. En verder hebben we nog big band werk van Count Basie maar, het kan allemaal eh, niet op hier bij de nacht. Hinkt anders de Vara Prado in. Ja, en Brian Ferry. Het boegbeeld van Roxy Music in de jaren 70. Eh, de oude dag komt met gebreken. Hij moest plotseling in een ziekenhuis worden opgenomen omdat hij eh, onwel werd. Hier is hij nog eens een keer met een hit uit een ver verleden. Oh, where have you been, my blue-eyed son? Where have you been? my darling young one. I've stumbled on the side of 12 misty mountains, walked and I crawled on six crooked highways, stepped in the middle of seven sad forests. sharp swords in the hands of young children and it my dog. Ferry. Brian Ferry, inmiddels 65 jaar. En hij heeft net een tour afgesloten, een reunietour... met eh, de mannen waarmee hij ooit Roxy Music vormde. En hij stond op het punt, en dat zou dan 19 eh, april zijn... om een uh, solotournee te gaan starten. Die zou in Tel Aviv beginnen en hij zou zo'n 17 landen aandoen, Brian Ferry. Maar of die tournee nog doorgaat, dat hangt aan een zijden draadje. Want zoals ik al zei, hij is opgenomen in een ziekenhuis... nadat hij onwel was geworden hij was al een tijdje dat hij eh, ja, zich niet zo lekker voelde. Nou ja, op een gegeven moment eh, eh, werd hij echt onwel. En hij ligt nu ter observatie in het ziekenhuis. Dus we zijn benieuwd. Hopelijk gaat het weer snel beter met Brian Ferry. En moet hij het nou rustiger aan gaan doen? Uiteindelijk 65 jaar is toch niet niks. Jordan Towns met A Hard Rain's Gonna Fall. Een compositie van de meester, Bob Dylan natuurlijk. say so hurt, why then don't you show it? You say you've lost your faith, but that's not where it's at. you don't mean it when you know as well as me you'd rather see me paralyzed. Why don't opgenomen 29 juli 1965 in New York, op 4th Street. En je hoorde de stem van een nog jonge Bob Dylan, want de oude Dylan, 69 is die inmiddels... die zal aanstaande zondag eh, een tourneetje gaan doen in Zuidoost-Azië. De tournee begint in eh, Saigon, Vietnam. En vervolgens gaat hij naar Taiwan en Singapore. Daar zal hij zonder censuur zijn repertoire mogen zingen. Hij gaat ook nog naar China toe, maar daar zal de setlist enigszins aangepast worden... om niet eh, de autoriteiten daar eh, <laughs> voor het hoofd te stoten. Bob Dylan, je hoort hem hier dus met het uh, Positively Fourth Street. Ah, ja, ja, ja, Saigon, daar ben ik in november geweest een aantal dagen... en ik heb nog nooit zoveel bromfietsen <laughs> bij elkaar gezien. Ongelooflijk. Als het stoplicht maar even zeg maar, zo'n 10 seconden op rood staat dan staat de straat in no time weer vol met eh, bromfietsen... die staan te wachten op het rode licht. Voor de Vietnamezen die toch al niet al eh, te royaal bij kast zijn... is dat een ideaal vervoersmiddel, de bromfiets. En je kijkt dan ook je ogen uit wat ze allemaal op die bromfietsen vervoeren. Eh, je hebt de bromfietsen zijn af en toe overladen met allerlei goederen. Dat, <laughs> die toren hoog. En ook, eh, ja, het schijnt dan allemaal te mogen. Het schijnt gedoogd te worden dat je niet met uh, tweeën op een brommetje gaat zitten... maar maar liefst met z'n vieren. Vader voorop, tussen twee eh, en, moeder achterop... en daartussenin dan de twee kinderen. Het kan allemaal daar in Vietnam en in Saigon. Je hoorde dat naar aanleiding van... Bob Dylan dus, die daar zal gaan optreden in Zuidoost-Azië. Bob Dylan met Positively Fourth Suite. zijn al sinds 1997 bij elkaar. Death Cap for Cutie. En dit is dan de nieuwe single die je van het gezelschap kon beluisteren. Eh, de single die heet Your eh, Tourists. and Bloody Tourists, dat is de titel van een LP uit 1976. Met daarop Eric Stewart en Graham Goldman. Op dat moment de mannen van Tennessee. Rochdale to Archerias, from Archerias to Dorking, from Dorking it's back to Rochdale, from Rochdale to Archerias. You spend half your life in transit, but that's just the way God plans it. Pack a shirt and some fresh pajamas, that's all you need. Try to get a flight up to someone but Air Jamaica don't fly on Sunday. Gotta, gotta fly out to San Juan. Because I wanna see the mama and the papa. When I look into your blue eyes, I bend the truth, but I never tell you lies. I need my lover, I need your care. Understand is not enough to make it right. From Rochdale to Archerias, from Archerias to Dorking. From Dorking it's back to Rochdale, from Rochdale to Ocherias. Asleep in a stream of sunlight, awake in a dream at midnight. I'm rushing to wait for Jumbo, where am I now? Try to get a flight out to San Juan, but Air Jamaica don't fly on Sunday. Gotta get a flight out to San Juan, because I wanna see the mama and the papa dressing room so far from home. A corridor with a broken telephone. I wanna call, but I got to go. The curtain's up and it's time to do the show. To someone that I Jamaica don't fly on Sunday. Gotta get a flight up to someone because I wanna see the mama and the papa. Asleep in a stream of sunlight, awake in a dream at midnight. I'm rushing to wait for Jumbo. Where am I now? You spend half your life in transit, but that's just the way God plans it. Like a shirt and some fresh pajamas. all you need. Everybody sing. From Ashdale to Archarias, from Archarias to Dorking, from Dorking it's back to Rochdale. Oh, where are we now? Uit 1976, 10cc, de LP Bloody Tourists, waar je ook dreadlock Hmm, waar je ook Dreadlock Holiday op kan vinden. Wat ook deze hele leuke trek van Rochdale to Ocho Rios. Ocho Rios, dat is een uh, plaatsje op Jamaica. En Rochdale, dat kan je weer vinden ten noorden van Londen. Ten CC die daar uh, over zong. En Rochdale is vooral bekend geworden in de 19e eeuw... omdat daar de grondbeginselen van de, van de coöperatieve gedachte is ontstaan. Zo is er ook een coöperatieve woningbouwvereniging destijds ontstaan in Rochdale. En dat heeft dan weer geleid tot eh, de naam Rochdale van een woningbouwvereniging in Amsterdam. Hoewel de Amsterdammers dat anders uitspreken. Rochdalen. <laughs> Bleek dan andere achteraf dus Rochdale te zijn.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 dit jaar. ik ben benieuwd hoe ze dat gaan doen. Want Elbo heeft toch niet het repertoire waar je vuurwerk bij mag verwachten. Zoals met Ramstein en eh, Green Day vorig jaar. Maar ze schijnen daar zo hun uh, trucs voor te hebben... om toch met dit eh, breekbare repertoire de menigte en de toeschouwers te boeien. Jesus is a Rochdale Girl hoorde in ieder geval. Dat kan je vinden op de jongste cd van eh, de mannen van Elbow. Build a Rocket Boys, dat is de titel van het album. Vorige week, vorige week donderdag, toen was de singer-songwriter Shane Alexander... te gast bij het ochtendprogramma van Giel. En hij zong daar een liedje dat bekend is geworden van Adele. There's a fire starting in my heart... reaching a fever pitch.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 Cause there's a fire starting in my heart. Reaching a fever pitch, it's bringing me out the dark. Scars of your love remind me of us to keep me thinking that we almost had it all. Scars of your love leave me breathless. I can't help feeling I could have had it all. Rolling in the deep. make your head burn. Think of me in the depths of your despair. Make a home down there, mine you won't be shared. Scars of your love remind me of us. They keep me thinking that we almost had it all. Scars of your love leave me breathless. I can't help feeling we could have had it all. find what you look for. Turn my sorrow into treasure gold. You pay me back in kind and reap just what you sow. I could have had it all. I could have had it all. Vorige week was hij te gast bij het eh, programma van Giel. En Giel wil altijd dat artiesten die bij hem optreden ook iets... Eh, zingen wat in de mega top 50 staat. En Shane Alexander die koos voor een eh, liedje van Adele Roning in the Deep van vorige week. Dus zat ik afgelopen week naar de televisie te kijken... zie ik daar ineens een reclame voorbij komen van een soepfabrikant... die ook een een, zakje heeft gemaakt voor als je Grieks wil gaan koken, gyros. En ze gebruiken daar deze melodie bij van Mikis Theodorakis. reclame zie je dan twee mannen dansen, deze sirtaki. En dat gebeurt allemaal op het moment dat een soepfabrikant een eh, aroma aanprijst... waarmee je dan uh, eh, Grieks eten kunt maken, gyros. En in de sterreclame dan hoor je maar een half minuut maar ik gaf je het volop om. Vier minuten kon je luisteren naar de originele versie van Zorba's dans uit de film Zorba de Griek. Uitvoering was van eh, de componist Mikis Theodorakis. Dan draait in een aantal bioscopen. Te weten in Amersfoort, Amsterdam, Den Bosch, Den Haag... Eindhoven, Groningen, Hilversum, Nijmegen, Rotterdam en Utrecht. Een Duitse film die gaat over een uh, koppel. Man en vrouw die elkaar al uh, zo'n twintig jaar kennen. Al vanuit de puberteit en besluiten op een gegeven moment om toch maar te gaan trouwen. En zijn ze getrouwd, dan vallen ze allebei op één man. Het ontstaan van een driehoeksverhouding. En in die film komt deze muziek voorbij.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 Three, two. Check ignition and may God's love be with you. never end. eerste echte grote hit. David Bowie, Space Oddity. En zoals ik zei, die kan je dan terugvinden in een film... of liever zeg terug horen in een film die op dit moment... in een 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, zo'n tiental bioscopen in Nederland draait. Een arthouse uh, movie stad. dat. draaide de titel van deze Duitse film. En, eh, best een film om uh, naar te gaan kijken. Een eh, leuke film over een, eh, het ontstaan van een driehoeksverhouding... van een koppel dat elkaar al decennia lang kent. David Bowie en Space Oddity. Dit is Ron Sexsmith. Get in line. Ron Sexsmith, ja, <laughs> zo heet hij nou in Nederland. Hij komt trouwens uit Canada. cloud's all sun refuses to shine. If you're bent on bringing me back down, better get in line. Something I said has got you so mad. You wanna give me a piece of your mind. You intend on making me feel bad. You best get in line. Whoa, it's a long line, it's a long line. It's going out the door waiting in line a very long time till your feet are sore. lights all hanging around and the sun refuses to shine. If you're bent on bringing me back down, better get in line. i never meant for your flowers to wilt, or to sour all your sweet wine. If you mean to shower me with guilt, better get in line. If you're crying over milk that's spilled, I'll take revolutionair nieuw genre wat hij brengt. Maar wat hij doet, dat is dan wel weer heel fijn om eh, te horen. Long Player Late Bloomer, dat is de titel van de cd die hij maakt. Deze Canadees Ron Sexsmith. En uit dat album hoorde je wat de single is geworden. De meest recente single, namelijk Get In Line. En dit stond vorig jaar om deze tijd in de hitparade. Lady Antebellum, niet je nou? Picture perfect scattered all around the floor. Reaching for the phone, cause I can't fight it anymore. And I wonder if I ever cross your mind. For me, it happens all the time. It's a quarter. van Steve Allen in 1956 gemaakt. En deze uitvoering komt uit 1963 van de LP This Time by Basie. Basie Cone Basie, toen onder contract bij Verve. En je hoorde This Could Be The Start of Something Big. Because the Night. De eh, compositie die is van Bruce Springsteen. Maar je hoorde de uitvoering van Patti Smith. Zij heeft uiteindelijk eh, deze Because the Night beroemd en bekend gemaakt. En Patti Smith die komt eh, binnenkort naar Nederland. Dat zal in juni zijn. Dan zal ze een concert geven op een hele bijzondere locatie in Amsterdam. Dat zal namelijk gebeuren in een kerk. De Duif aan de Prinsengracht. Een ecumenische kerk is dat. Zes eh, nee, 7 eh, juni, dinsdag 7 juni en woensdag 8 juni. Dan zullen die concerten plaatsvinden van Patti Smith in Amsterdam. Dit wordt Amparo Sanchez. Spaanstalige muziek op de radio. Torista accidental. Tot aan het nieuws. Una manzana entre mis dedos. en mis labios el recuerdo recién llegado, recién y tan viejo, nos encontramos en un cruce del desierto. No soy una turista en esta ciudad soy veleta, soy mirada fuego, calor que se va, pero se queda. No soy una turista en esta ciudad, no soy veleta, soy mirada fuego, calor que se va, pero se queda. sonrisa sincera toca el alma. Las casualidades en qué bolsillo se guardan. Pasajeros en la vía muerta perdieron su tren. El presente se escapa tan rápido que no lo ve. Soy una turista en esta ciudad, no soy veleta, soy mirada a fuego, calor que se va, pero se queda, no soy se queda.